of vraag je buren om op te letten. Volgens de politie zijn het gouden tijden voor inbrekers... omdat het lang donker is en veel mensen tijdens de feestdagen dus te hort op gaan. Waarschijnlijk zijn er dit jaar in totaal zo'n 24.000 inbraken. Vorige jaren was dat veel minder, omdat we door corona veel thuis moesten blijven. Een grote explosie op de A7 tussen Heerenveen en Groningen. Er is een kraanwagen ontploft. Waarom de kraanwagen in brand vloog is niet duidelijk. De chauffeur zou een klapband hebben gehad. De brandweer is bezig geweest om het vuur te blussen en de weg is daarom afgesloten. Waarschijnlijk gaat hij rond deze tijd weer helemaal open. En twee Australiërs van 18 en 21 mogen pas weer naar een voetbalwedstrijd rond hun 40ste. Ze hebben allebei een stadionverbod van 20 jaar gekregen... nadat het afgelopen weekend helemaal misging... tijdens een wedstrijd tussen twee clubs uit Melbourne. Boze fans gooiden met vuurwerk en bestormden het veld. That is going to uh, cause a bit of a problem. And now we are going to have... The referee has called for both sets of players to leave the field of play. This is entirely, entirely unacceptable. De keeper van de tegenstander kreeg een metalen emmer tegen zijn hoofd gegooid en moest worden gehecht. Twee mannen kregen dus een stadionverbod van 20 jaar. Ook vijf andere mannen en een vrouw zijn voorlopig niet welkom. En eerder kregen twee mannen ook al een levenslang verbod. Het weer nog. De meeste regen is weg. En voorlopig is het droog en best wel zonnig. Vanavond zijn er wel nieuwe buien. Het wordt 8 tot 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Den Haag.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 always got things to do But it will soon get better And then we will stay together Watching the snow while it's dancing around In the wind outside Yeah, you and I We meet beneath the Christmas light And you and I each other close tonight while bells are ringing. Yeah, we'll be singing. It's Christmas time. You and I, we meet beneath the Christmas light. And you and I will hold each other close tonight while bells are ringing. We'll be singing. It's Christmas. And I'm just seeing your face Wish I could light the candles back at your place Back at your place I always got things to do But it will soon get better And then we will stay together Watching the snow while it's dancing around in the wind outside meet beneath the Christmas light And you and I will hold each other close tonight While bells are ringing, yeah, we'll be singing It's Christmas time You and I, we meet beneath the Christmas light And